Met een schade per aanslag van soms tienduizenden euro's per keer. Volgens de politie hebben bijna alle aanslagen iets te maken met drugscriminaliteit. Als het aan Turkije ligt mag Finland lid worden van de NAVO zagen ze eerst niet zo zitten... omdat het land onderdak biedt aan rebellen. Om toe te treden tot de NAVO moeten alle lidstaten de aanvraag goedkeuren. In Australië is ophef over een rivier in het zuiden van het land... waar een dikke laag van dode vissen opdrijft. Fish for as far as the eye can see. Hundreds of thousands of them, perhaps millions of them. The Darling River at Menindee, a carpet of dead bony brim killed by a lack of oxygen. Ja, gebrek aan zuurstof zou de oorzaak zijn. Volgens deze Australië. Deze zender komt dat door slecht watermanagement. Er is te weinig aanvoer van vers schoon water in de rivier. Het gebeurde vier jaar geleden ook al. Judoka Roy Meijers heeft in Rotterdam op zijn sokken een winkeldief getackeld. Vertelt hij tegen het AD. De judoka van 122 kilo was op weg naar een restaurant... toen hij een beveiliger zag worstelen met twee winkeldieven. Als judoka ben ik eh, getraind om met eh, agressie en geweld om te gaan. Dus het is een tweede natuur voor me. Hier rende ik over het zebrapad en gelukkig was was het groen licht. Ja, Roy pakte de dief in zijn kraag en tackelde hem. De politie kwam aangescheurd en nam de dief van hem over. Je kan beter eh, vragen hoe, het is, hoe is het om een held op sokken te zijn. Nou, kan je zeggen dat is een eh, unieke ervaring. Ik ga niet iedere dag op, eh, op mijn sokken achter een, ja, achter een dief aan. En dat voelde ik ook nog. Alleen toen het vlees eraan kwam en ik aan het eten was, toen kwam ik tot rust. En dan nog het weer. Vanavond in het noorden nog een buitje. Morgen eerst zon, later buien.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 We're here to hurt the Give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. I, I, I can see us in the club, we'll be acting real nice. see us on the floor, you'll be watching all night. We ain't here to hurt nobody. Give it to me, give it to me, give it to me. wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. I will not play that beat again. Kuckuck. Kuckuck. to have some fun. Some, some cool, cool fun. This is not why we're here.